Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het aardigste stuk snelweg van Nederland ligt in Rotterdam. Op de oostbaan van de Van Brienenoordbrug bij de oprit Feyenoord gebeuren de meeste ongelukken. Dat meldt het samenwerkingsverband van bergingsbedrijven. Op het stuk van de A16 gebeurden vorig jaar 48 ongelukken. Volgens de directeur van het bergingsbedrijf in dit gebied ontstaan de meeste ongelukken... doordat mensen denken dat ze te weinig ruimte hebben om in te voegen. Daarom doen ze dat te vroeg en met een te lage snelheid. De stress als gevolg van de aardbevingen in Groningen is zo groot... dat er een kans bestaat dat de komende jaren mensen eerder doodgaan. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Groningen. Bewoners met meerdere schades aan hun huis... krijgen vaker gezondheidsklachten door stress. Als daarvoor geen oplossing komt... kunnen er volgens de onderzoekers 5 tot 9 mensen per jaar overlijden... door hart- en vaatziekten of door suïcide. De politie heeft invallen gedaan op tien locaties in Oost-Brabant, Limburg en Gelderland... vanwege een onderzoek naar de handel in chemicaliën en drugs. Vijf mensen zijn opgepakt. De arrestaties werden verricht door een speciaal arrestatieteam... omdat het vermoeden bestond dat de verdachten vuurwapens hadden. Volgens de politie gaat het onderzoek in de huizen en loodsen nog een groot deel van de dag duren. De eerste Nederlandse sporters zijn aangekomen in Zuid-Korea voor de Olympische Spelen. Rond half acht Nederlandse tijd landen onder andere schaatster Irene Wust in de hoofdstad Seoul. Vanaf daar reist ze samen met enkele ploeggenoten door naar Pyeongchang. Wust is al vroeg in Zuid-Korea omdat ze op de tweede dag van de Spelen... haar Olympische titel op de 3000 meter wil prolongeren. De Olympische Spelen beginnen volgende week vrijdag. Het weer bewolkt van tijd tot tijd regen en veel wind. In de loop van de middag is het vaker droog en klaart het op.